Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Tijdens de onderzoek van Veiligheid NL en de NOS... blijkt dat er 574 mensen op de spoedeisende hulp zijn behandeld. Ruim 100 minder dan vorig jaar. Vooral op Oudejaarsdag waren er minder slachtoffers. Veiligheid NL denkt dat er minder slachtoffers waren... doordat er minder tijd was waarin het vuurwerk mocht worden afgestoken. De Duitse regering verwacht dat Griekenland de afspraken met de Europese Unie naleeft. Ook als er een nieuwe Griekse regering aantreedt. Dat heeft een woordvoerder van bondskanselier Merkel laten weten. Via het weekblad Der Spiegel was uitgelekt dat Duitsland er ernstig rekening mee houdt... dat een nieuwe Griekse regering uit de euro zou kunnen stappen. Op 25 januari worden in Griekenland parlementsverkiezingen gehouden. De Syriza-partij gaat in de peilingen aan kop. En die partij wil stoppen met de bezuinigingen die de EU en andere geldschieters aan Griekenland hebben opgelegd omdat dat voor de andere eurolanden onbespreekbaar is, zou dat ertoe kunnen leiden dat Griekenland uit de euro stapt. Voor het eerst heeft de Duitse katholieke kerk het vermogen van de bisdommen bekendgemaakt. Die bezitten samen enkele miljarden euro's, dat meldt het Duitse persbureau DPA. Het rijkst is het bisdom van Keulen, dat heeft alleen al aan onroerend goed 612 miljoen euro. Paus Franciscus heeft twintig nieuwe kardinalen benoemd en vijftien van hen zijn jonger dan tachtig. Alleen zij kunnen tot paus worden gekozen, mocht Franciscus overlijden of aftreden. Onder de nieuwe kardinalen zijn veel geestelijken uit gebieden over zee, zoals Tonga, Birma en Nieuw-Zeeland. De paus wil daarmee de diversiteit van de kerk benadrukken. Het weer. Af en toe valt er een bui. Vanavond is het droog. De temperatuur daalt tot rond of net iets onder het vriespunt. In de loop van de nacht is er dan ook kans op gladheid. Morgen bewolkt, maar droog. En zo'n graad of vier.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 When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say. So say what you want. a hundred thousand times, keeping all the memories behind.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 Baby, wipe your eyes, you gotta ways. You got an old soul full. Gideon will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us.